Renate Kok met het NOS Journaal. In Maastricht is de piek van het hoogwater in de Maas nu bereikt, meldt de veiligheidsregio. De hoogste waterstand lijkt iets lager uit te vallen dan eerder werd verwacht. Volgens een woordvoerder zitten ze niet tegen het, eh, net niet tegen het doemscenario aan. De waterpiek verplaatst zich nu langzaam naar het noorden van de provincie. Wat dat betekent voor de huizen in de Maastrichtse wijken Heugem en Randwijk is nog niet duidelijk. Duizenden bewoners volgden eerder dringende advies op om te vertrekken. De veiligheidsregio benadrukt dat de eerder genomen maatregelen nog altijd van kracht zijn. De gebieden die geëvacueerd zijn blijven ontruimd. In Valkenburg wordt nu gewerkt aan een noodbrug over de Geul. De brug die er lag is weggeslagen door het hoge water. Naar verwachting is die noodbrug in de ochtend klaar. In Roermond blijft het designer outlet dicht tot komende maandag, meldt de veiligheidsregio. En dat is onder meer ingegeven door de vele bezoekers die de outlet trekt. Als gevolg van dat stijgende water kregen tienduizenden mensen in het zuiden van Limburg de dringende oproep om hun huizen te verlaten. In delen van Roermond en Echtzusteren ging het om verplichte evacuaties. Ook in delen van IJsten en in verschillende dorpen van de gemeente Stijn was er een oproep om weg te gaan. In Boende bij Meersen moesten ongeveer 2300 mensen hun huis uit. Delen van Meersen staan blank. In Duitsland is het dodental als gevolg van de overstromingen opgelopen tot boven de 59, melden verschillende Duitse media. Ook het lot van honderden mensen is nog onzeker. Vele van hen worden vermist, maar het is niet duidelijk hoeveel van hen zichzelf in veiligheid hebben weten te brengen, zegt de minister-president van de deelstaat Rijnland-Vals. Ze zijn moeilijk te bereiken omdat een deel van het mobiele netwerk is uitgevallen. In Bad neuenahr ahrweiler waar de Aar doorheen stroomt, worden 1300 mensen mensen vermist... en ook zitten er nog 165.000 mensen in Duitsland zonder stroom. Het weer. Overdag aan de kust af en toe zon. Landinwaarts geleidelijk meer bewolking. Kans op een enkele bui.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 All I did was run, run, run, run, run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, son, son, son, son, son. and run, run, run. Run, run, Did I get everything that I wanted? I got what I need, yeah, yeah.